uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er is meer bekend geworden over de drie Nederlandse skiers... die zijn omgekomen door een lawine in Tirol. De Oostenrijkse politie heeft bekendgemaakt dat ze 33, 35 en 60 jaar waren. Verder is duidelijk dat de twee dertigers mannen uit Apeldoorn zijn. Over de identiteit van het derde slachtoffer is niets bekend. De drie maakten deel uit van een groep van 17 tourskiers... die werden verrast door een lawine in de Oostenrijkse Alpen. Een vierde Nederlander van 32 raakte gewond en ligt in het ziekenhuis... maar is buiten levensgevaar. Kazachstan vraagt Nederland om hulp bij de grote overstromingen. Door een overvloed aan smeltwater uit het Oeralgebergte... hebben inmiddels 120.000 mensen hun huis moeten verlaten. Kazachstan hoopt dat Nederland wil helpen bij de evacuaties... en het maken van plannen om overstromingen in de toekomst te voorkomen. Nederland heeft nog niet op het verzoek gereageerd. De politie heeft een Amsterdammer opgepakt die wordt verdacht van zware mishandeling in Den Haag. Hij wilde woensdagavond op het Malieveld naar de kermis. Een beveiliger wilde hem fouilleren omdat de detectiepoortjes afgingen. Er ontstond een worsteling waarbij de man de beveiliger vasthield met een nekklem. Hij liep daardoor ernstig letsel op. De Amsterdammer van 24 wordt de komende dag voorgeleid. Darter Michael van Gerwen heeft de elfde speelavond van de Premier League gewonnen. In Birmingham was hij in de finale met 6-3 te sterk voor Luke Littler, die bovenaan de ranglijst staat. Het is de vierde keer dit seizoen dat Van Gerwen een speelavond van de prestigieuze dartscompetitie wint. Maar hij moest er wel anderhalve maand op wachten. Door zijn overwinning is Van Gerwen weer opgeklommen naar de tweede plek op de ranglijst. Het weer. Vannacht wat lichte regen, minima rond 12 graden. De dag begint grijs, maar vanuit het zuiden komt geregeld de zon tevoorschijn. Het wordt 13 graden op de Wadden tot maximaal 20 in het binnenland.